mooie Vera, jonge jongen, mooie Vera. Was de mooiste vrouw van Steek tot Napoli. Daarom zong Jan de troubadour voor mooie Vera. Haast alle uren van de dag een melodie. Hij zong altijd van je la la la la la la paloma. En van de rozentuinen bloeiend op Capri hij besloot met het nonnenkoor van Casanova, want hij was van haar totaal ondersteboven. Hij lag huilend van de liefde op zijn sofa, maar al zong hij nog zo lang, zij wou hem niet. Maar al zong hij nog zo lang, number one. doet for dip to that, to dee that, body body boot, bang, booty babbel, die today. Voor mooi weer gaan zwingen. Want hij dacht dat zij zo gek was op klassiek. Zij omringde zich altijd met mooie dingen. En als die swingen ging, dan klonk het zo magnifiek. Maar hij zong luid van die afgekeurde woning. Zijn verliefdheid kon je horen aan zijn toon. Hij stond stikken van die hele oude taaien. En hij draaide om haar heen, altijd maar draaien. En als hij in het zweet dan stond te baaien. Hé, hey, ging hij verder op zijn oude saxofoon. dan besloot hij weer met het koor van Cassadova. Want hij was aan haar totaal ondersteboven. Hij lag huilend van de liefde op zijn sofa. Maar mooie Vera, mooie Vera, zij wou niet. Mooie pera, mooie pera, zij mogen er niet. Mooie pera, mooie pera, zij mogen er niet.